Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Israëlische luchtmacht is begonnen aan een nieuwe serie bombardementen op Teheran. Vanuit de hoofdstad van Iran komen meldingen van explosies. Er is nog niks bekend over slachtoffers of schade. Israël meldt zelf dat infrastructuur het doelwit is. Zeker vijf locaties zouden zijn getroffen. De pro-Europese premier van Slovenië, Golob, heeft de verkiezingswinst geclaimd. Zijn vrijheidsbeweging wordt met 29 zetels de grootste partij in het parlement dat 90 zetels telt. Zijn grootste concurrent, de rechtspopulistische Janša, erkent de uitslag niet. Hij eist een hertelling. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Een Rotterdamse man van 25 is verongelukt tijdens het skiën. Het gebeurde in het Oostenrijkse Vies toen hij op het onderste gedeelte van een steile piste tegen een sneeuwkanon botste. De spoedarts heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke. In de Franse steden Parijs, Marseille en Straatsburg hebben linkse partijen de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. De uitslag van de verkiezingen was niet eenduidig. In sommige steden wonnen juist radicaal rechtse kandidaten. Onder andere in Nice en Carcassonne. De aarde houdt zoveel broeikasgassen vast... dat de negatieve gevolgen op de oceanen nog honderden jaren merkbaar zijn. Die conclusie trekt de Wereldmeteorologische Organisatie. Nog niet eerder zagen zij dat de aarde zoveel warmte vasthield als in 2025... Het klimaat is daarmee meer uit balans dan ooit is waargenomen. In het Gelderse Haaften loopt al twee dagen een serval rond. De katachtige draagt een halsband, maar wie het baasje is van het dier is voor de politie onduidelijk. Ze roepen de eigenaar op om contact te zoeken met de politie... en waarschuwen inwoners om op te passen voor het dier. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, later vandaag veel zon. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken. En het wordt 11 tot 15 graden.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 our people equal. For all no steeples, no spires, no more hell and please no more gunfire. Dance for life. Dance for life. Dance for life. We properly skilled and we fear no storms. And what we're building will persevere long after the wicked them disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the youth and start this year. Me and the youth, we are the start this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life.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 Een Rotterdamse man van 25 is verongelukt tijdens het skiën. Dat gebeurde in het Oostenrijkse Fies toen hij op het onderste gedeelte van een steile piste tegen een sneeuwkanon botste. In Parijs, Marseille en Straatsburg hebben linkse partijen de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen.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 You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. But yeah, check it out. Don't you worry know you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal.